9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid... tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, gameplatform IGN... en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram-accounts te hacken. Toen ze op de link klikten waarmee ze dachten de hack te kunnen uitvoeren... kwamen ze terecht op een website van de politie. Met de online campagne wil de politie jongeren wijzen op de gevaren... en de gevolgen van cybercrime. De oud-voetballer Yassine Abdeloui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten... waren bedoeld voor zijn zwager. Abdeloui werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. Hij verklaarde een paar dagen later al via zijn advocaat... dat de mislukte liquidatie een vergissing moest zijn. Tegen een vandaag zegt de oud-voetballer nu dat hij moet zijn aangezien... voor de man van zijn zus. Abdeloui zegt niets te weten waarom zijn zwager het doelwit was. De politie sluit niet uit dat het inderdaad een vergissing was... maar zegt dat het te vroeg is om nu conclusies te trekken. Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. De A380 was het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Maar luchtvaartmaatschappijen bleken in de praktijk de voorkeur te geven aan kleinere toestellen. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het dubbeldeks toestel van Airbus te kunnen ontvangen. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Bewoners werden om half vier gewekt door twee explosies. De gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het weer. Sluierwolken trekken over, maar de zon komt er ook goed doorheen en het blijft overal droog. Het wordt 10 tot 13 graden. En morgen nog zonniger, hier en daar zelfs 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Goed nieuws uit Hoofddorp. De A4 is eh, zojuist vrijgegeven van Den Haag naar Amsterdam. Lange tijd was de weg flink versmald na een ongeluk. Nou, het is allemaal opgeruimd, maar tussen Leiden en Nieuw-Vennep nog wel 14 kilometer file. En daardoor ook veel vertraging op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Warmond en Knoppen Burgerveen ook nog 10 kilometer. Maar dat moet dus allemaal eh, de komende, het komende uur beter worden. Andere files die er uitspringen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht. 20 minuten tijdverlies. De A8 Zaandam Amsterdam bij knooppunt Zaandam 10 minuten. A27 Almere Utrecht bij knooppunt Lunette 10 minuutjes extra. Nou, de A44 heb ik al genoemd. De N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg tussen Hoofddorp en Boezingen-Lieden. Een kwartier vertraging. Op de 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Alfa en Leimuiden een kwartier. De N208 Sassenheim Haarlem, drie kwartier vertraging op het stuk tussen Lisse en Hillegom, toch maar drie kilometer.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 We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. grips me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. you forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean.